Clemens Peters met het NOS-journaal. Een van de bekendste zangeressen van Brazilië is omgekomen bij een vliegtuigongeluk. De 26-jarige Marilia Mendonça was op weg naar een concert in de stad Caratinga... toen het toestel waarin ze zat in het bebost gebied neerstortte. Vier andere inzittenden kwamen ook om. Wereldwijd reageren fans verdrietig op de dood van de zangeres. De Braziliaanse voetballer Neymar liet op Twitter weten geschokt te zijn... Mendonça was in 2020 nog de meest beluisterde artiest in Brazilië op Spotify. Ze won met haar romantische liedjes verschillende prijzen, waaronder een Grammy in 2019. Zoals verwacht is Xavi Hernandez de nieuwe trainer geworden van Barcelona. De 41-jarige oud-speler van de club heeft een contract getekend tot 2024, meldde Barcelona aan het begin van de nacht. De overgang van Xavi naar Barcelona hing al in de lucht, sinds het ontslag van Ronald Koeman vorige week. Het enige probleem was dat Xavi nog onder contract stond bij de club Al Sad in Qatar. En dat contract is nu afgekocht. Xavi speelde jarenlang voor Barcelona, waarmee hij viermaal de Champions League won. In 2015 vertrok hij naar Qatar, eerst als speler en later als trainer. In Eindhoven is vlak voor middernacht een gewapende overval gepleegd op een woning aan de Pieter van laan. De politie wist al snel drie verdachten aan te houden in de omgeving van de woning. De verdachten zijn naar het politiebureau gebracht. De bewoners zijn ongedeerd gebleven. Mensen die hun leven beëindigen met het zelfmoordpoedel middel X sterven vaak met veel kramp, pijn, verwondingen en braken. Dat zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. Het chemische middel is door de leden van de coöperatie Laatste Wil... aan honderden mensen met een doodswens gegeven. Zeker drie leden moeten zich verantwoorden voor de rechter. Het weer. Vannacht koelt het af naar 4 tot 9 graden.